1 uur. Mariette Krol met het NOS Birma wil niet meedoen aan een top over de bootvluchtelingen op de Golf van Bengalen... als het woord Rohingya in de uitnodiging staat. Birma zegt dat het niet verantwoordelijk is voor de problemen met de migranten in het gebied. De afgelopen dagen zijn ongeveer 2000 vluchtelingen aan land gekomen... in Maleisië, Thailand en Indonesië. Die landen willen nu geen mensen meer opnemen... waardoor er nog veel op zee ronddobberen. De vluchtelingen komen uit Birma, maar dat land erkent de Rohingya's niet.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 En de Turkse president Erdogan zei dat Egypte met de veroordeling weer teruggaat in de tijd. In de buurt van Rotterdam heeft de politie honderdduizenden ecstasypillen in beslag genomen. Dat gebeurde afgelopen nacht al bij verschillende doorzoekingen. De politie meldt verder alleen dat die doorzoekingen volgden op rechercheonderzoek. In totaal zijn 500.000 pillen in beslag genomen, waarvan er 200.000 in een auto lagen. De auto is in beslag genomen en er is één verdachte aangehouden. Twee Turkse gevechtsvliegtuigen hebben een helikopter van de Syrische luchtmacht neergeschoten. Volgens het Turkse ministerie van Defensie had het toestel het luchtruim geschonden.